uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De Europese Unie andere verklaring zijn. De EU-ambassadeur in Rusland is voor overleg teruggeroepen naar Brussel. De harde toon van de EU komt na overleg van de Britse premier May... met onder meer de Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Macron. De voormalig Russisch dubbelspion Sergei Skripal werd begin deze maand samen met zijn dochter bewusteloos aangetroffen in een park. Ze liggen nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Moskou ontkent iedere betrokkenheid. De politie heeft gisteravond in Asmeer een straat afgesloten... omdat een man vermoedelijk met een explosief was thuisgekomen. Hij belde zelf de hulpdiensten. De explosieve opruimingsdienst heeft het object onderzocht. Volgens de politie lijkt het om een echt explosief te gaan. Hoe de man aan het voorwerp kwam en hoe gevaarlijk het is, is niet bekend. De Amsterdamse politie heeft gisteravond tien Engelse voetbalsupporters opgepakt op de Wallen. Ze zorgden voor onrust in het centrum. De Engelsen zijn in de hoofdstad voor de wedstrijd tegen het Nederlandse elftal vanavond. En president Maduro van Venezuela probeert de hyperinflatie in zijn land aan te pakken... door drie nullen van de nationale munt af te halen. De nieuwe bankbiljetten van de Bolivar verschijnen maandag. De munt is al tijden bijna niks meer waard... Lokale bestuurders in Venezuela komen al met alternatieve munten... zodat mensen niet met kilo's papiergeld over straat hoeven te lopen. Het land is ook met een eigen bitcoin gekomen, de petro. Venezuela zit in een diepe economische crisis. Volgens de oppositie is de inflatie inmiddels meer dan 6000 procent. Het weer nog bewolkt en lokaal kans op wat mist. De temperatuur daalt naar 2 tot 4 graden.